me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while, I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I lose. So baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. and in a while I will see my true love smile She may come, I know not when When she does, I will know So baby, until then, lock me away And don't allow the day Here inside, where I hide with my love care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. En dat was eh, Peter en Gordon met A World Without Love. Een nummer dat ons eraan herinnert hoe tijdloos muziek kan zijn en misschien ook wel hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Want ook nu draait het nog steeds om verbinding, om elkaar blijven vinden. En juist in een eh, drukke wereld. We gaan verder met eh, muziek en verhalen hier in De Late Avond. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En goedavond en eh, welkom bij De Late Avond. Ja, waar je ook bent, thuis, op de bank, onderweg of nog even wakker met een kop thee. Dit is het moment om de dag rustig af te sluiten. Het laatste uur van de dag vullen we samen met de relaxe muziek, het nieuws dat het toe doet en mooie verhalen en achtergronden uit eh, onze regio. Even vertragen, even luisteren, even tijd voor jezelf. Mijn naam is Norbert Ketting en dit zijn de Cats met Where Have I Been Wrong. Veel plezier met de late avond. I've searched the places, I've searched them all, searched amongst the faces, searched along the road. Where am I to find you? Where am I to go? Never run. when I muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Sea of Love, de Honey Drippers. Een warme, bijna tijdloze uitvoering van een eh, klassieker. De Honey Drippers was een bijzonder project uit de jaren 80, opgezet door Robert Plant, die even terug wilde naar de roots van rhythm and blues en soul. Met muzikanten uit onder andere Led Zeppelin en Genesis ontstond een eh, unieke, nostalgische sound. We gaan ons opmaken voor het eerste onderwerp hier in eh, de late avond. Dat doen we samen met Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. We kijken vooruit naar de gierzwaluwentelling die binnenkort weer van start gaat. Waarom is tellen zo belangrijk en hoe kun jij helpen? Nou, dat horen we straks hier in de late avond na Cresip You're Not Alone uit 2021. Spit it out every single sorrow. Let it out like there's no tomorrow. Old hard feelings in every faded dream. Have faith is your stormy weather.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 gaan de gierzwaluwen tellen. En hoe we dat gaan doen, dat kan Geert van Poelgeest u uitgebreid vertellen. Hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom. Goeiedag. Ja, waarom zouden we gierzwaluwen moeten tellen? Dan weten we waar ze zitten. Ja. En van daaruit kunnen we ze beschermen, want gierzwaluwen hebben het in het algemeen slecht. Je kan ze typeren als rotsbewoners. Mm -hmm. Oftewel, zij broeden bij ons in huizen en gebouwen. Nou, eh, dat moet ook gebeuren. Huizen moeten geïsoleerd worden. En daarmee worden ook heel veel nestplekken van gierzwaluwen... die worden eh, ja, vernietigd en, en, ook onmogelijk gemaakt. De renovatie, maar ook nieuwe, eh, nieuwe huizen die gebouwd alles, worden. Alles glad zonder gaten en alles. Ja, ja, ja, ik begrijp wel dat er af en toe dakpannen worden neergelegd waar een, een, een, een gaatje, een ruimtetje in zit. Waar een, maar de trouwens zijn dat, hè, die daarin komen. De nee, je kan, ook. Ja, je kan allerlei maatregelen nemen. Inderdaad, bijvoorbeeld die dakpannen. We hebben vorig jaar hebben wij in Westland hebben wij 150 uh, eh, nestkasten opgehangen voor de gierzwaluwen. Mhm. En eh, dus eh, ja, zo eh, kan je alleen maatregelen nemen. Ja, en gaat het dan goed met de gierzwaluw of mag het beter? Ik vind de gierzwaluw vind ik de vogeligste vogel. De <laughs> vogeligste vogel, ja. ja. En wat bedoel ik daarmee? Het is een vogel die eigenlijk alles in de lucht doet, behalve één ding. Dan eieren leggen, dat moet hij echt op, ja. op een ondergrond doen. Dat gaat niet in de lucht. Nee. Maar slapen, paren, ze vliegen, eten. Ja, ze vliegen altijd eigenlijk dus. Ja. Kun je ze dan, altijd, ja. ja kun je ze dan wel tellen? Jawel, ja. Ze, ehm, het, het grote moment is als zij op hun nest eh, komen. Dat is het mhm. moment weet je, ah, daar zit het nest. Ja, en dan denk ik, ja, als je gierzwaluw... dan moet je eerst weten hoe een gierzwaluw eruit ziet, toch? Ja, ja dat klopt. Ja, dat gaan we dus leren. Oké. Eh, in de Zoom-bijeenkomst gaan we mensen leren hoe je dat kunt, eh, die, kunt herkennen. En ze krijgen ook nog in het veld krijgen ze ook nog eh, instructie. Maar omdat je, we moeten het vroeg doen, of vroeg, het is maar niet super vroeg, vroeg, want eind van de maand komen ze terug. Ja. Maar dan moet je al voldoende eh, mensen hebben om te tellen, dus dat duurt gewoon eventjes. Vandaar dat je die Zoomlezing op 19 april hebt. Ja. ja, Dat is net voordat die gierzwaluwen allemaal in eh, Nederland weer terugkomen. Ja, ja. klopt. ja, je zei al, dan gaan we tellen. Maar ja, dan tel je ze toch soms dubbel, want ik kan niet zien of ik al een zwaluw een keer geteld heb. Nee, maar die nesten die zijn zeer specifiek. Ze mhm. komen er ook, als ze één keer een nest hebben, dat duurt ook een tijdje, dan komen ze eigenlijk altijd terug op die nestplek. Oké, dus ze, ze, komen uit Afrika terug, hè? begreep ik. En dan vinden ze die plek weer terug waar ze het jaar daarvoor gezeten hebben. Mensen die denken, nou, dat lijkt me wel leuk om dat eens een keer te doen. Eh, want je kan ook bijen tellen en allerlei andere dieren natuurlijk tellen. Maar gierzwaluwen, dat kan natuurlijk ook. Hoe, die zoom hoe, moet dat, eh, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ze krijgen eh, een aantal antwoorden op vragen van hoe leeft een gierzwaluw en daarmee ook hoe, hoe die eruit ziet. Mhm. hoe tellen we? En waar moet je op letten en dat soort dingen. Ja, dan nou, worden mensen denken, ja, Zoom-bijeenkomsten, moet ik dat dan regelen? En hoe, hoe kom ik daarbij en hoe zie ik dan dat beeld en hoe zit dat dan? De, stuur een e-mailtje aan natuurlijk Westland, natuurlijk Westland, apenstaatje, en ja. oftewel twee keer Nico. Ja. En dan krijg je een Zoom-code toegestuurd. En dan kan je gewoon met je computer thuis uh, en dan de, kan je thuis, eh, volgen. ja, ja. Eh, van drie tot half vijf, anderhalf uur? Ja, ja. En dan eh, daarna ga je natuurlijk tellen. Dat is tenminste wel de nou, bedoeling. Nou, niet gelijk. Niet het nee, want niet, zijn nee, terug. nee, nee, maar eind van de maand, begin mei zo? Ja, weet je, dan krijg je een uitnodiging en dan krijg je nog verdere instructies en dat oh, soort dingen. Ja. ja. want het moet natuurlijk dus op bepaalde momenten geteld worden. Ja, ja het is, eh, je kan, eigenlijk bestaat het uit ja, twee fases. Een verkenningsfase, mhm. dat doe je op de fiets. Je krijgt een eigen eh, wijk of... of eh, gebiedje in ieder geval. Gebied eh, toegewezen en dat is dus in de stad. Ja. Dan fiets je rond en dan ga je ontdekken van hé, hey, daar zitten ze en daar zit, daar zit. En dan echt in de stelperiode, mhm. dat is van half juli tot nou, half augustus. En dan ga je ze echt tellen en dat doe je in de avond. Ga naar de website van de KNNV en kijk even bij Westland. En dan kan je meedoen met de zoombijeenkomst En later van volgende maand gaan tellen van de gierzwaluwen. Geert van Boelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delftland, dank voor het gesprek easy when you get to the part where you're breaking my heart. Hide behind your smile. Guess you've always known you took my for granted. Why, oh, why? This show is over, Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. It was Madonna, Take a Bow. 1995. En daarvoor het Franstalige nummer van eh, Isolde E. Lesben met aluminiumfolie uit 2012. Wat zoveel betekent als eh, aluminiumfolie. Zometeen de column van burgemeester Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Deze week getiteld Steeds een beetje meer. Over hoe kleine stappen samen een groot verschil maken. Maar eerst een eh, bijzonder nummer van Hot Chocolate. I'll put you together again. Het gaat niet alleen over romantische liefde, maar ook over zorg, geduld en een simpelweg zijn voor iemand die het nodig heeft. When you can't take anymore. When you feel your life is over. Put down your tablets and pick up your pen. and I'll put you together again. If your faith withers away, if God Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Column 146 alweer. Die heet als titel heeft hij steeds een beetje meer. Kijk, als ik sport, dat doe ik graag, dan sport ik regelmatig, doe ik aan fitness en dan hardlopen. Maar als ik heel eerlijk ben, hardloop ik liever niet. Zeker niet ver. Ik loop niet hard en niet ver. Althans, met een beetje snelheid, nee. Maar goed, krachtsport gaat best goed. En het wandelen over eh, best lange afstanden met een best zware rugzak, dat gaat steeds beter. Laatst nog 26 eh, kilometer met 12 eh, kilo. Nou, dat ging prima. Maar hardlopen. Maar bij alle drie, hè, hardlopen, marsen, fitnessen, is een van de belangrijkste adviezen is progressive overload bij het trainen. In goed Nederlands is dat ja, steeds een stukje zwaarder. Elke keer tot het eigenlijk net te zwaar is. Zonder natuurlijk dat je echt blessures loopt of wat ook. Dat je in je gewicht of in je afstand of in je snelheid elke keer dat het lekker gaat een klein beetje zwaarder, verder of langer traint. Want dan past je lichaam zich het snelst aan. Dan groei het snelst de goede kant op. Je wil de goede bouwstoffen in je lichaam stoppen. Hè? Goed eten dat bij je past. Oké, Dus het is voor iedereen anders wat bij je past. Eén dieet is nooit waar verschilt per persoon, maar toch, één manier werkt nooit voor iedereen. Maar eten is even belangrijk als sporten. Maar wat ik me afvraag is, zou dat eigenlijk ook niet voor je dagdagelijkse werk gelden? Dat als het allemaal te comfortabel wordt, zou je dan niet eigenlijk een schepje erbovenop moeten doen? Als je een tijd lang denkt, dit gaat goed, zou je dan niet moeten overwegen om net ietsjes meer hooi op je vork te nemen? Zonder natuurlijk dat je jezelf over de kling jaagt of over de, de ver gaat. Dat moet je allemaal niet doen. Maar ik spreek best vaak mensen die zeggen, ja, het is saai of het is allemaal zo gewoon progressive overload en net even iets meer. Kijk, voor iedereen is het anders. Er is niet één aanpak. Maar af en toe voor jezelf de lat iets hoger leggen, dan groei je wel het snelst. stad lag nog in puin, er reed geen tram of trein. Mijn vader zei, ik stond verbaasd, opeens op het Hofplein. Weer terug in Rotterdam, zes jaar op zee geweest. Zag hij hoe in een zijstraat bij een radio werd gefeest. Van de koolsingel klonk gejuich, een mooie dag in mei. En iedereen leek vrolijk, in een decor dat anders zei. Hoe vreemd dat zo'n kapotte stad nog feesten kon. Op de klanken van Glenn Miller in de wolken. Daarboven scheen de zon. Van Delse Poort tot station Maas was het een woestenij. Maar in de grote leegte het geheim. En Langzaamaan verrezen op het niemandsland. De eerste huizenblokken kregen straten weer verband. En met het mooie weer vertrok de laatste Canadees. Het wachten was weer op, de eerste slagersjongensrace. De noodwinkel ging open, alles op de bon. Het was puur geluk dat vader nog een woning vinden kon. De eerste wederopbouwflat van Rotterdam. Met op het dak de trotse letters Wereldhaven waar ik ter wereld kwam. Van Delftse Poort tot station Maas was het een woestenij. Maar die grote leegte. Is nu voorgoed voorbij. station was het een woestenij. Maar die grote leegte. Is nu voorgoed voorbij. Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting. Catch the Blues uit 2016. Eh, Eric Clapton, eh, ja, de blues. En daarvoor hoorde je het eh, nummer De Grote Leegte van de Amazing Stroopwafels. Uh, vorige week zanger, gitarist en accordeonist Rien de Bruin is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. De muzikant was bij het grote publiek bekend als lid van de band The Amazing Stroopwafels. Eh, ik draai ze graag en eh, regelmatig en, en, dat zal ik eh, blijven doen. The Amazing Stroopwafels, fantastische band. Ik zou zeggen, blijf er nog even bij. Straks nog een laatste onderwerp hier in de late avond. Boswachter Harm Blom legt uit waarom dit een gevaarlijke tijd is voor dieren in het wild. Eerst de J.J. Gill, After Midnight 1972. After Midnight. We're gonna let it all hang out.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 We're gonna cause talk and suspicion an exhibition. Find out what is a whole label. After midnight, we gonna let it all. gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang. Dieren worden massaal doodgereden en hoe dat komt ga ik vragen aan Harm Blommeis, boswachter natuurgebied de Biesbos en in de uitzending. Harm, welkom. Ja, hoi. Ja, eh, dieren worden meer massaal doodgereden dan dat het in het verleden was? Nou, dat weet ik niet zeker. Wat je wel eh, kan stellen is dat er veel meer autobewegingen zijn ja, gekomen. Ja, het wordt dus drukker, hè? Ja, het wordt gewoon drukker en eh, er zijn veel wegen waar je hard kan rijden. Dus dan neemt de trefkant helaas voor dieren toe in het voorjaar, dan zit je echt in de kentering van de winterperiode naar het uh, voorjaarseizoen. En dat betekent dat heel veel dieren, vogels bijvoorbeeld, op zoek gaan naar plekken waar ze kunnen broeden. Maar zoogdieren, zoals bevers, reeën, eh, vossen, herten, ja, die zoeken ook een plek van waar lopen de mannetjes, waar lopen de vrouwtjes. En die jongen, de pubers, ja, die worden toch wel verzocht, ga maar op zoek naar een eigen plek. Nou, allerlei zaken die ertoe leiden dat dieren meer verplaatsen en vaker een weg oversteken. Bevers bijvoorbeeld, de pubers van anderhalf, twee jaar oud, dat is nu de periode, die worden eigenlijk het huis uitgezet. En die gaan aan de wandel. Ja. ja, die gaan een beetje sloompjes over een fiets of een wandelpad of soms ook een weg. Ja, en als mensen zeggen, ja, ik kan er weinig aan doen. Ik zou toch denken, ja, rij je door een natuurgebied aan de rand van een moeras of een bos. Ja, minder toch wat van je snelheid. Want langzamer rijden, dat is echt de sleutel tot succes. Maar je kan gewoon op tijd remmen. Ja, maar je zegt ook, trap niet direct op je rem. Niet, niet in paniek. Nee, zeker niet. Want dan eh, is de ervaring dat mensen links en rechts het bos induiken. <laughs> Ja, en er staat een ehm, boom. Ja, nou ja, kijk, ja, zeker. Ja. Iedereen herkent wel eens een moment, denk ik, dat je opeens een kat ziet, een egel of een vogel ja. en je schrikt. En zeker nu is het gewoon goed dat mensen even horen, oh ja, dit is de periode, de periode dat veel dieren zich eh, gaan verplaatsen. Vogels, zoogdieren, maar ook kikkers, padden, slangen. Ja, precies. Als je daar wat bewuster van bent en je rijdt in de schemer, in het donker en je ziet vogels, je ziet reeën lopen, of je ziet helemaal niks en het is pikken donker. Mm. Ja, gewoon wat langzamer rijden. Het verschil tussen 50 kilometer en 80 kilometer is echt groot. Hou twee handen aan het stuur. En als je gewoon op tijd dan ja, toch hard kan remmen, dan is het veiliger voor jou, maar ook voor het dier. Goed advies is dat. Maar stel nou dat er toch een dier wordt overreden. Kan gebeuren. Eh, wat moet je dan doen als eh, chauffeur, als bereider? Ja, hoe triest het ook is, maar als het kleine dieren zijn, let ook op je eigen veiligheid. Want in het donker of in de schemering stilstaan op de doorgaande weg kan ook onveilige situaties geven. Mhm. Dus in feite ga echt alleen maar stilstaan wanneer je dat veilig kan doen. Voor jou, voor je gezin of voor de mensen in de auto. Maar ook voor de medeweggebruiker. Het is niet aan te raden om stil te gaan staan. Heb je echter zware schade, na een aanrijding met een wild zwijn, een hert, een ree, een vos of een bever, mhm. dan kan de schade flink zijn ja, eh, hoe hard het ook klinkt, probeer toch even door te rijden naar een vluchtstrook, een parkeerplaats of een veilige plek. Bij grote dieren bel dan de politie op. Dan mag je gewoon de politie bellen. Dan zeg je, ik rij op deze en deze weg. Ik heb een zwijn aangereden of een, eh, een ree of wat dan ook. Ik heb flinke schade. Dan sturen die een valwildschutter daarop af. Iemand die erkend is, die in kan schatten, is dit dier gewond? Kan die mogelijk dood zijn? En op welke manier kan hij dat dier opsporen? Dat moet je zelf niet doen, dat moet je echt specialisten laten doen. Ja. En dat is denk ik de geëikte weg, want dan is het ook nodig voor je verzekering dat je op die manier melding maakt bij de politie. En op die manier wordt het ook vastgelegd. Oh ja, dat is ook handig natuurlijk. Dan weet je zeker dat het eh, goed geregeld wordt. Ja, eh, zeker. kleine dieren laten liggen, want die worden door de natuur vaak zelf opgeruimd, begreep ik. Ja, dat klopt. Dat gaat vaak sneller dan we denken. Vaak binnen 24 uur, soms binnen een aantal uren, zijn eigenlijk alle aangereden dieren al eh, deels opgegeten. Mhm. Tegelijkertijd doodgereden dieren op de weg trekken weer aaseters aan. En die hebben ook weer een grotere kans als ze aangereden worden. Dus bijvoorbeeld hier in de Biesbos hebben wij een aantal plekken waarin we echt samen met de gemeente de mensen vragen. Rij rustiger. Op sommige hotspots waar helaas vaak dieren worden doodgereden, daar gelden ook snelheidsbeperkende maatregelen. Ja. Daar worden wij vaak direct over gebeld. Wanneer er een ree, een vos of een zwaan of een bever is aangereden, dan halen wij dat dier zo snel mogelijk op. Ja, dus dat gaat ook gebeuren. En het advies is in ieder geval om rustiger te rijden. Misschien is dat voor altijd wel beter. Ja, eh, we moeten gewoon iets minder gehaast doen. Maar zeker gewoon in de schemerperiode, in het voorjaar. Ja, als mensen dit horen, denken ze, oh ja, dat is eigenlijk best logisch. Die ene hebben even oog voor elkaar. Eh, de hazen rennen over de weg om naar het andere weiland te gaan. Iets langzamer rijden, dan kan je ervan genieten. En de dieren blijven gewoon in leven. Een goed advies van Harm Blom, boswachter van natuurgebied De Biesbos en betrokken bij alle dieren die over willen steken. Dankjewel voor het gesprek. zijn we bijna aan het einde gekomen van eh, deze late avond eh, uitzending van maandag 13 april. Dank aan onze gasten voor hun verhalen en inzichten van, eh, van vandaag. Voor straks wel trusten, een hele goede nacht. Of ja, als je moet werken, dat kan natuurlijk. Een werkse en een, en een goede wacht, wees voorzichtig. Wil je meer weten over dit programma? Neem eens een kijkje op www.delateavond.nl en ontdek hoe we elke dag weer samen afsluiten. Morgenavond is hier Bert de Wolf in de studio met weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik vond het echt fijn eh, dat je erbij was. Straks hoor je nog Brian Adams met Please Forgive Me. Slaap lekker en tot de volgende keer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl like best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby.